Dit is Radio 5, Dit is Radio 501. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Een lekker nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Ik zeg je schatje, ik ga veel te hard. Maar die bitch wil me niet geloven. En ik wil het best laten zien. Maar schatje, wat staat er tegenover? Oké, ik weet dat je gelooft me niet. Maar schatje, kijk even goed naar boven. Ik ben een vuurbaas, schatje, doe je oren dicht. Want zometeen komt er een explosie. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Ik ben een vuurbaas, schatje, laat die rotjes liggen. Ze denken dat ze kunnen knallen, maar fuck die niggas. Ik ben de climax op je festival, de duizend klappen. Kijk eens naar de skyline, kom eens naar buiten, schatje. Spektakel in de lucht, girl, het regent vonk, regent vonk. Veuf in de fles, er wordt meegedronken. Want ik ben een blijf van popartiest, snap je het niet? Ik denk op dat je dom bent, G. Je bent dom. Maar terug naar jou, meisje. Gaan we knallen laten denken. 15 minuten over, het is kwart voor 12. Maar terug naar jou, meisje. Gaan we knallen laten denken. 15 minuten over, het is kwart voor 12. Ik zeg je schatje, ik ga veel te hard. Maar die bitch wil mij niet geloven. En ik wil het best laten zien Maar schatje, wat staat er tegenover? Oké, ik weet dat je gelooft me niet Maar schatje, kijk even goed naar boven Ik ben een vuurpaal, schatje, doe je oren dicht Maar zometeen komt er een explosie Gelukkig nieuwjaar, schatje Gelukkig nieuwjaar Gelukkig nieuwjaar Gelukkig nieuwjaar, schatje Gelukkig nieuwjaar Gelukkig nieuwjaar je goede voornemens, die zijn voor later. Je zus noemt je rund omdat je met me stunt. Later, Sis jaloers, ik ben een vuurpijl, schatje. Afspreken, afsteken. Schatje. En of je nou je bubbels drinkt uit een glas of uit een plastic beker. Eén ding is zeker, bij mij kijk je niet op je uurwerk. Je merkt vanzelf wanneer het tijd is voor een vuurwerk. En ja, buiten knallen is veiliger dan binnen, meid. Maar toch laat ik je gillen in de keuken, meid. <laughs> te knallen is veiliger dan binnen mij. En toch laat ik je gillen in de keuken, meid. Gelukkig nieuwjaar. En ze kunnen ons niet volgen, nee. want we zweven over golven. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig Het is bijna twaalf uur, dus let maar goed op je uurwerk. Want je hebt nog een minuut. En dan begint het vuurwerk. Het is bijna twaalf uur. Dus let maar goed op je uurwerk. Want je hebt nog een minuut. En dan begint het vuurwerk. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar, schatje. Gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Het allerbeste voor 2012 ook eh, namens Radio 501. Ik hoop dat je het allemaal een beetje veilig bent doorgekomen de jaarwisseling. Wij hier in ieder geval wel. En eh, we zijn tot de klok van 5 eh, uur ongeveer bij je met gepresenteerde programma's. Mijn naam is Rob de Greel Aangenaam en ik ben tot eh, twee uur vanmiddag eh, bij jou. En eh, ik heb besloten tot een extra lange uitvoering van het muziekalfabet. Ik zal het nog even in het kort uitleggen. Ik draai van. je kunt zeg maar liedjes aanvragen waarvan de artiest met een letter uit het alfabet begint. En kan het natuurlijk elk artiest zijn. Echter, ik draai van elk, elke letter maar één artiest. Dus ik ga straks beginnen met de A-artiest. Die heb ik zelf uitgekozen om het eh, even helemaal duidelijk te maken. En ook omdat ik zo'n toepasselijke plaat voor eh, vandaag eh, gevonden heb. Dus je kunt me nog B-artiesten mailen naar studio.radio501.nl. C-artiesten, D-artiesten, ga maar door. Graaf even in je hoofd welke artiest zou je graag willen horen op Radio 501 tussen 12 en 2. En mail me die op studio.radio501.nl. De aftrap wordt gedaan door de Belgische Admiral Freebie. En it's a bad year for rock and roll. I was at the kind of party where I said I wouldn't go. Look at Vanessa putting on that nasty show. Her looks, my language, it fits like peas and carrots. And she prefers to go home with the faggots. It's a bad year for rock and roll. It's a bad across the boulevard and I started singing Oprah in a karaoke bar. It's a strange town and I can't find my place. What a man has to do to get a decent blow job these days. It's a bad year for rock and roll. It's a bad, bad year for rock and roll. It's a really bad town for rock and roll. doesn't anybody know how that feels? Hey, my brother's out on a date. I sit home to masturbate. I switch on MTV and hocus pocus. An erection in my pants and it ain't got a purpose. I'm switching to the other channels and I don't know which one to focus. It's a bad year for rock and roll. It's a bad, bad year rock and roll. It's a really bad town for rock and roll. Doesn't anybody know how that feels? Doesn't anybody have a rock and roll dream? rock and roll. It's a bad, bad year for rock and roll. It's a bad, bad town. the splinters. week aangevraagd via Facebook door Brian Prover. Ik dacht, ik kan hem mooi even bij de B draaien. Is dat ook weer eh, geregeld. Back and Loser. Radio 51 op nieuwjaarsdag 1 januari 2012. En het bekt gelijk al lekker, vind ik. De Seatis komt ook even van eh, mijn persoontje. Omdat het een van mijn favoriete bands uit de jaren 90 is die nog steeds muziek maakt. Cracker op Radio 51. Stuur jouw D18's naar studio.radio501.nl. En wie weet komt hij zometeen op de zender. Hier is Cracker en Low net een mailtje binnen of ik nog een beetje duf was van eh, afgelopen nacht. Na, na, deze zal dat niet meer het geval zijn. Cracker en low, net even een lekkere bak verse koffie uh, ingeschonken. Dus uh, met mij gaat het helemaal goed komen. Um, ehm, eerst suggestie voor de D-artiest is binnengekomen via studio.radio501.nl. Jij kunt ondertussen al jouw E, F en G-artiesten mailen. Ehm, deze heeft Jesse aangevraagd. En, ja, ik ga straks... het is Digidex. Wat ik straks ga doen, dat weet ik nog niet. Eh, maar hij gaat zo meteen korte met te maken met deze studenten hoor. Let maar op. Want, eh, Digidex die zich voor gaat doen als de ideale schoonzoon hier op 5 alleen. Vriendinnetjes komen en dan vriendjes komen. Dat is echt super leuk. Maar ja, en de bitter draait, eh, draait En dat is ook wel heel erg tof. Dus ja, ik weet nog niet helemaal zeker wat ik ga doen. Maar goed. Maar wat doe jij? ik rap. Oh, leuk. Oh, oh, leuk. Ja. Oh, oh cool. Leuk. Ja. Leuk? Mensen zeggen leuk als ze zeggen dat ik rap. Hey, ze denken leuk voor een blanke net als echt? dit. Dat ik echt niet verwacht. Check net als de rest. Ik kan het je niet kwalijk nemen dat je denkt als de rest. Natuurlijk ben ik dit. Hey, ben wat je denkt, denk wat je wil. Ik zeg alleen wat jij denkt, maar niet zeg. En ik speel geen slachtoffer. Het is wat het is. Het is de wereld in het klein, zo werkt die shit wat ik zeg, hoe beperkt we denken. Bang dat het afwijkt van onze eigen percepties. En ik gebruik moeilijke woorden, dat zeg ik. Ik ben die ideale schoonzoon, veel te netjes, ja. Veel te lang, veel te slim, veel te knap, veel te slim, veel te afgestudeerd, dat ben ik. Oh, Diggy Dex, ja, ik weet wat je vindt. Precies wat ik in mijn laatste sessie bars heb gespit schoonzoon De perfecte partij voor je dochter Ik ben het dikkie tot de deks nu ik zeg het dit denk je Wat een aardige jongen Yes dat ben check it Ik ben schoonzoon De perfecte partij voor je dochter Ik ben het dikkie tot de deks nu ik zeg het dit denk je Wat een aardige jongen Yes dat ben ik check it oh, oh, als ik zeg ik geef fuck bent. Niets elitairs of VPRO-achtig correct. Niets van een uitgemokte term respect. Gewone mens met zijn hersens op de goede plek. Ik weet wie ik ben, ik heb geen drang om te bekeren. Want ik weet niet is zo achterbaks als de wereld. Ik zeg niet is zo achterbaks als de wereld. Gerund door een aantal blanke mannen van 40. Blanke mannen van 40. Op inclusief Is gek voor een stroming die zegt progressief te zijn Maar is net zo smerig, net zo conservatief als de rest van de wereld Net zo cliché als kopballen die studeren Net zo voorspelbaar als blanken die zeggen We zijn echt goede Marokkanen Ja joh, is het echt, ey Klinkt als een kut op een Stel wat je zegt Dus ik zeg, wat de fuck lul je hier een lul in je bek Je ziet de klos, discussies beschaafd open Kijk eens aan, die ideale schoonzoon bestaat nog oh, Je prins op het witte paard en galop Ik kom ik aan, diggy tot de deks, je kent de naam toch aangenaam nou. Ik ben Marijke. Ja, hoi. Ik ben uh, dus Koen. Ga lekker zitten. Ja, is, uh, is goed. Wil jij misschien een pilsje? Nou, dat uh, gaat er wel in, ja. Ik ben de ideale schoonzoon. De perfecte partij voor je dochter. Ik ben het dikkie tot de deks nu. Ik zeg het, ik denk je. Wat een aardige jongen. Yes, dat ben ik. Check it. De schoonzoon, de perfecte partij voor je dochter. Ik ben het dingetje tot de tekst niks, zeg het dit denk je. Wat een aardige jongen. Yes, dat ben ik, check it. find Christus ook al wakker en doet mee met het muziekalfabet tot twee uur eh, op Radio 501. Joh, de Erasure and Sometimes. Eh, je kunt uh, door gaan mailen op studio.radio501.nl. Je GHNI-artiest komt die zometeen wellicht voorbij op Radio 501. Deze kwam binnen van Thomas, de Fairground Attraction. ook alle auto in het kader van het muziekalfabet tot 2 uur op Radio 501. De G-artiest, Gare du en eh, Pablo Blues. En ik had ook eh, ja, er al enigszins rekening mee gehouden dat eh, Mark eh, deze ochtend, of deze ochtend, deze middag zou luisteren. Ja, ik ben een beetje laat mijn bed uitgekomen, dus haast haast naar de studio. Het is voor, ik heb nog een beetje dat ochtendgevoel, hoewel het al half één geweest is en de maag al wat begint te knorren. Maar Mark is een groot fan van Daryl Hall en John Oates. volgens mij kent hij het hele repertoire van dit duo uit zijn hoofd. De voornamen vergeten we even, dan kunnen ze meedoen voor de H-artiest Hall Oates. Het prachtige Had I Known You Better op Radio 501. you you in the the about one wish was there past few days I've grown. Love your giggles on the phone and how we hug so nicely. And from the first time that I saw you. name, I would have said those three old words in front of her. voor de I-artiest. In het kader van het muziekalfabet nog tot twee uur op Radio 5 alleen jorde In Excess en New Sensation. En speciaal voor Koos is hier het origineel van Cocaine, J.J. Kale. zijn we alweer bij de K-artiest aangekomen. Deze kwam binnen via studio at radio 501.nl, afzender Cyril, Kasabian en Last Souls Forever. En Casper stuurde me een mailtje met eh, deze artiest erin. Laughing my fucking ass off. Hier is de Party Rock Anthem, radio 501 op 1 januari 2012. Gelukkig nieuwjaar! like she on the block. Woo! With a drink, I got to know. Top jeans tattoo, cause I'm rock raw. Half black, half white diamond now.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 I'm shuffling van een Mark op studio.radio501.nl. Alleen dit keer een Mark met een K. Hij vroeg MGMT aan met Time Super Tent. Op Radio 501. Het muziekalfabet. En eh, van Brian eh, kreeg ik een mailtje dat hij heel erg veel zin heeft in 2012. Zijn en artiest voor eh, vandaag is Naughty by Nature. Ik zeg, daar komen kindjes van. finale van de Grote Prijs van Nederland. Vorig jaar was dat alweer. En helaas moest het onderspit delven tegen Joris Zwart. Maar ze is wel eh, Radio 5 alleen plaat voor je hoofdartiest. Ik heb het over eh, Stephanie June en Diba D. Ik zat zo te denken, misschien is het ook wel leuk als je even mailt naar studio.radio501.nl wat je gaat doen op deze eerste dag van 2012. En terwijl je dat toch doet, kun je misschien eh, ook even wat eh, verzoekjes indienen. We zijn inmiddels aangekomen bij de O-artiest. Maar voor andere letters van het alfabet zoek ik nog enige invulling. Dus artiesten die met die betreffende letter beginnen. Deze is eh, gemaild zojuist door Roland. Een lekkere classic uit de jaren 70. Hier op 1 januari 2012 bij Radio 501. De OJ's. En goed achterom kijken voor de backstabbers. What they do. your face Lekker Rode P-artiest met dank aan Kim, Bakito eh, en Video op Radio 501. Nog tot twee uur dat muziekalfabet. Um, ja, vul maar in via studio.radio501.nl. Gaan we ondertussen verder met de, de Q-artiest, ingezond door Rogier. Coco Jones, je zal het niet merken aan de manier hoe ik het uitspreek, maar je schrijft het toch echt met de Q. Roadtripping. Live Direction op 5 Aangevraagd door eh, de band zelf op uh, eh, studio.radio501.nl. En ze melden er ook nog eventjes bij dat ze in 2012 met nieuwe liedjes gaan komen. Ik heb hier nog even een tweet waar ik je toch even mee wil lastigvallen. Wat hebben de kerstbomen misdaan dat ze massaal afgetuigd worden? Dat is nou echt een staaltje zinloos geweld. 113 Save a Tree. We zijn aangekomen bij de S-artiest in het muziekalfabet op 5 De Spin Doctors, aangevraagd door Bert. Hier is Two Princess.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 Die koos voor Natbar City Limits. De variant zoals hij in de jaren 90 is uitgevoerd. Straks eh, na twee overigens mijn collega Chris. Als je over mijn schouder kijkt op de webcam, dan zie je hem al zitten. Dit mailtje is ondertekend door de buurtjes.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 Hè? Ik zet even het raam open. Moet je luisteren. Moet je horen. houtzaag mijn planken geluid. ben Halen op alleen. Running with the Devil, aangevraagd door eh, Chip Freak. Ehm, deze komt van Jos. you. 501. 501 heeft de meest vindingrijke luisteraars, echt waar. Zelfs de traditioneel lastige letters als de Q en de X, daar zijn inzendingen op eh, binnengekomen. Dit was eh, de X-artiest Ecstasy, Making Plans for Nigel. Ari kwam met de i artiest G-Serum One op Radio 501. Ik raad je aan om die clip niet te gaan bekijken. Verschrikkelijke wanstaltige clip is dat. Ik heb er nog steeds nachtmerries van. De Z-artiest, die zoeken we nog. Studio studio.radio501.nl de laatste. De Z-artiest is ook eh, binnen, met aan Rogier. Eh, maar zoals je ziet, we hebben nog een kleine 10 minuten. Dus eh, wat je nu nog zou kunnen doen, is door even een mailtje te sturen naar studio.radio501.nl met een cijfer in de naam van de artiest. Dan kunnen we de tijd nog eventjes volmaken. Ehm, ja, de Z-artiest dus. De mannen met baarden. Ik heb het over ZZ Top en hier is Viva Las Vegas op 501. Artiesten dus waar een cijfer in voorkomt. Studio radio 501 Om te beginnen het cijfer 1. Natuurlijk eh, origineel van de King of Rock and Roll, de King of Hollywood, Elvis Presley. Maar die hebben we met de kerst al genoeg gehoord, hè? ZZ Tap als uh, Z-artiest in het muziekalfabet. Nog een kleine 6 minuten op Radio 5 alleen. Mijn naam is eh, Rob de Geel, aangenaam. De mailtjes worden wat schaarser als ik vraag aan artiesten waar een cijfer in voorkomt. Maar ik heb er eentje gevonden waar het cijfer 1 in voorkomt. Dat mag ook Engelstalige of in elke andere taal zijn. Hè? Bijvoorbeeld uh, deze, One Republic and Secrets. Je mag me nog even een uh, artiest eh, mailen op studio.radio501.nl waar de 2 in de naam voorkomt. I need another story. Something to get off my chest. My life gets kinda boring. Need something that I can confess. Till on my sleeves I stained red From all the truth that I've said Come by it honestly, I swear Thought you saw me wink, no I've been on the brink So tell me what you want to hear met de twee in zijn naam. En dat wordt ook de, eh, de laatste plaat die ik uh, instart. Dat wordt uh, zometeen mijn collega Christy het over gaat nemen. En we hebben nog veel meer leuke programma's voor jullie op deze nieuwjaarsdag 1 januari 2012. De twee artiesten is Toepak. Spreek je graag aanstaande donderdag weer tijdens Indie 501 van 8 tot 10. Tijdens de Radio 5 alleen daarvoor aan de donderdag. En nog heel veel plezier deze dag hè, met het familiebezoek. my my in Come with me. Hail Mary, run quick, see what do we have here now? I ain't a killer, but don't push me. Revenge is like the sweetest joy next to getting pussy. Picture paragraphs unloaded, wise words being quoted. Beat the weakness in the rap game and sold it. Bow down, pray to God, hoping that he's listening. Seeing niggas coming for me, my diamonds when they glisten. Now pay attention, rest me please, Father. I'm a ghost, ghost. killing fields, Hail Mary, catch me. If I go, let's go deep inside the solitary mind of a madman. Screams in the dark, evil lurks, enemies see me flee. Activate my hate, let it break till I'm flaming. Set trip, empty out my clip never stop to aim. Some say the game is all corrupted, fucked in this shit. Stuck, niggas is lucky if we bust out this shit. Plus, mama told me never stop until I bust a nut. Fuck the world if they can't adjust. It's just this way, oh, Come with me. Hell, Mary, nigga, run quick, see what do we have here now. Do you wanna ride or die? Back with promise makers. Never realized the precious time that bitch niggas is wasting. Institutionalized, I live my life a product made to crumble. Was too hardened for a smile, way too crazy to be humble. We ballin', catch me, father, please, cause I'm fallin'. In the liquor store, that's the Hennessy I hear callin'. Can I get some more? Hell till I reach hell, I ain't scared. Mama checking in my bedroom. I ain't there. I got a head with no screws in it. What can I do? One life to live, but I got nothing to lose. Just me and you on a one way trip to prison. Selling drugs, we all wrapped up in this living. Like the studs, to my homeboys and Click Max doing they bid. Raise hell to this real shit and feel this when they turn out the lights. I'll be there in the dark, looking eternal through my heart. Now, Hail Mary, nigga, come with me. Take a run quick, see what do we have here now? Do you wanna ride or die? La da da da da da da da. Come with me. Hail Mary, nigga, run quick, see what do we have here now? Do you wanna ride or die? La da da da da da da da. They got an APB out on my thug family. Since run these streets like these scandals. Freaks our enemies are now. Walking around half dead, head down. K blasted off a hand and tie. Tronic mixed it. Now I'm twisted, blistered, and high. Visions of me, thug living, getting me by. Forever live, and I multiply, survive by thugs. When I die, they won't cry unless they coming with slugs whole scene and whatever's going on around me. Brain kinda cloudy, smoked out, feeling rowdy, ready to wet the party up. And whoever in that motherfucker, nasty new street slugger, my heat, seek suckers on the regular, mashing in a stolen black act. Integra, cock back, 60 seconds to the draw, that's when I'm dead in your feet first. You got a nice gap, but my heat's worse. From a thug to preaching church, I gave you love, now you eating dirt, needing work. And I ain't the nigga to put you on, cause word is born. When I was broke, I had to hustle till dawn, that's when the